Citydijkers met het NOS Journaal. De afgelopen vijf jaar is het aantal bushaltes met zo'n 7% afgenomen... blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. In die vijf jaar verdwenen er ruim 1500. In Dente en Groningen was de daling het sterkst, zo'n 16%. In Zeeland en Flevoland kwamen er juist bushaltes bij. Enkele honderden Russen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij de Russische ambassade... Ze protesteerden tegen de inval in Oekraïne, deze week een jaar geleden... en tegen president Poetin. Ook eisten, ze de, eisten de betogers vrijlating van demonstranten die in Rusland zijn opgepakt. In het centrum van Berlijn hebben zeker 10.000 mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. Ze pleiten voor onderhandelingen over beëindiging van de oorlog... en zijn tegen het leveren van wapens aan Oekraïne... Het initiatief van de demonstratie in Berlijn kwam van een linkse politicus en een Duitse vrouwenrechtenactivist. Zij riepen twee weken geleden de Duitse regering al op om te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne... en te starten met vredesonderhandelingen met Rusland. De politie heeft na een dag kunnen achterhalen wie de veroorzaker was van een ongeval op de A58 bij Waarde in Zeeland. Gistermiddag reed daar een bestelbus op hoge snelheid over de vluchtstrook om een file voorbij te rijden. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en raakte vervolgens drie auto's. Twee mensen raakten daardoor gewond. Omdat eerst niet duidelijk was wie de bestuurder was van die bestelbus... hield de politie alle zes inzittenden aan. Nu is duidelijk dat het gaat om een man van 22 uit Den Haag. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het weer dan nog. Vanavond helder en droog. Vannacht kan het in het binnenland ook enkele graden gaan vriezen. Morgen blijft het droog en er is ook veel zon, voor dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open.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 Ze boeren en toender, ze bleven Het een lied van Kurt Het En scoort ze jeuzel de bed. Ze honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Maar hij droeg droeg het en dat ze mij binnenkomen maat.